Een voorspoedige start. Dit is Martijn van Beek met het NO. In Belfast is het voor de achtste opeenvolgende dag tot rellen gekomen. Een agent ontsnapte daarbij aan een moordaanslag. Protestantse jongeren gooiden een benzinebom door de ruiten van zijn auto. Hij kon nog net op tijd wegkomen. De rellen braken vorige week uit nadat het stadsbestuur had besloten dat de Britse vlag alleen nog op feestdagen boven het stadhuis mag wapperen. Veel protestantse inwoners zien dit als een provocatie omdat zij vinden dat Noord-Ierland Brits moet blijven. Veel katholieken zijn voor aansluiting bij Ierland. Bij de rellen van de afgelopen week gingen protestantse en katholieke jongeren elkaar te lijf. Ook werd met de politie gevochten, die met stenen en benzinebommen werd bekogeld. 30 agenten raakten gewond, tientallen relschoppers zijn opgepakt. De regering van Malta heeft een debat over de begroting voor volgend jaar niet overleefd. Een lid van de regerende nationalistische partij weigerde ermee in te stemmen... Door het kabinet van premier Gonsi zijn meerderheid verloor. Het dissidente parlementslid is het niet eens met het plan van de regering om het busverkeer op het eiland over te doen aan het Duitse bedrijf Arriva. Ook is hij tegen het voornemen om een nieuwe energiecentrale op olie te laten draaien in plaats van op gas. Over een maand worden verkiezingen gehouden op Malta, het kleinste land van de Europese Unie. In Amsterdam-Noord zijn zeven mensen met koolmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis gebracht... In verschillende appartementen in één complex werd een verhoogde concentratie koolmonoxide gemeten. Wat de oorzaak daarvan was, is onbekend. Ook in het centrum van Amsterdam moest iemand naar het ziekenhuis met koolmonoxidevergiftiging. Het meisje sliep naast een kapotte gaskachel, zegt de brandweer. Het weer, vooral in de kustgebieden vannacht lichte winterse buien. In het binnenland ook brede opklaringen. Het vriest bijna overal een paar graden. Overdag veel zonnige perioden, maar vooral langs de kust ook enkele winterse buitjes. Temperaturen dan tussen 1 graad en 4 graden.